van 5 uur. Jan van der Putten bij het NOS-journaal. Usain Bolt heeft op de Olympische Spelen in Rio zijn tweede gouden medaille veroverd. Na de winst op de 100 meter was hij ook op de 200 meter de snelste in 1978 honderdste. Zilver was voor de Canadees de Gras, brons voor de Fransman Lemaitre. Giovanni Martina eindigde als vijfde op 100ste achter het brons. Op de Spelen hebben beachvolleyballers Alexander Brouwer en Robert Meelsen brons veroverd. De 16e medaille voor Nederland. Ze versloegen de Russen Kazilnikov en Semenov in twee sets. Twee Amerikaanse Olympische zwemmers die zeiden dat ze in Rio waren beroofd zijn op weg naar huis. Journalisten zagen hoe de zwemmers Benz en Conger op het vliegveld door de douane gingen. Ryan Lochte vloog maandag al terug. De vierde zwemmer, Jimmy Fegan, mag Brazilië nog niet verlaten. De Braziliaanse autoriteiten vermoeden dat hun aangifte vals was. Toerisme wordt steeds belangrijker voor de economie. Vorig jaar werd er in die sector 5% meer uitgegeven. Voor het tweede jaar op rij, meldt het CBS. In de toeristenbranche gaat 72,7 miljard euro om. Buitenlandse toeristen gaven vorig jaar 20 miljard euro uit in Nederland. Een stijging van 13 Het aantal mensen dat in de Nederlandse toeristenbranche werkt steeg met 3 de Verenigde Naties geven toe dat ze mogelijk een rol hebben gespeeld bij de uitbraak van cholera in Haiti. Tot nu toe sprak de organisatie dat tegen, ook in rechtszaken. In 2010 brak cholera in Haiti uit. Honderdduizenden mensen werden besmet. Ruim 9200 overleefden het niet. De uitbraak zou mede veroorzaakt zijn door een slecht aangelegd rioolsysteem op een VN-basis. De VN onderzoekt nu wat de eigen rol was bij die uitbraak en wat er moet gebeuren om de verspreiding van cholera in Haiti te stoppen. Het weer, opklaringen, minimumtemperatuur 8 graden en kans op nevel of mist. Overdag van het zuidwesten uit bewolking en later op de dag een bui.